Drie uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Saoedi-Arabië heeft toegegeven dat journalist Jamal Khashoggi dood is. Hij zou zijn gedood bij een gevecht op het Saoedische consulaat in Turkije. Khashoggi was daar om documenten op te halen, maar keerde niet terug. In verband met zijn dood zijn 18 mensen gearresteerd. Ook zijn de adviseur van kroonprins Salman... en het plaatsvervangend hoofd van de inlichtingendienst van Saoedi-Arabië ontslagen. Macedonië heeft een eerste stap gezet om de naam van het land te veranderen in Noord-Macedonië. Met de naamswijziging moet een eind komen aan een jarenlang conflict met buurland Griekenland. Dat land claimt de naam voor een eigen gelijknamige regio. Met de naamswijziging wordt het voor Macedonië makkelijker om in de toekomst lid te worden van de NAVO en de EU. Migranten uit Centraal-Amerika die in een karavaan van 3000 man naar de VS op weg waren... zijn door een grenshek bij, de bij Mexico gebroken. Op de grens zelf werden de meesten gestopt door agenten met pepperspray. Mexico heeft gezegd dat iedereen die illegaal de grens overgaat vastgezet wordt en het land uit wordt gezet. De meeste migranten komen uit Honduras. Ze willen via Mexico naar de VS. President Trump dreigt het leger naar de grens met Mexico te sturen om de migranten tegen te houden. In Groot-Brittannië zijn twintig leden van een verkrachtersbende... veroordeeld voor het verkrachten en misbruiken van 15 minderjarige meisjes. Ze werden schuldig bevonden aan meer dan 120 misdrijven. De straffen variëren van vijf jaar tot levenslang. De groep bestond uit Britse Aziaten, voornamelijk met een Pakistaanse achtergrond... en was zeven jaar lang actief. Geen van de mannen heeft in de rechtbank spijt betuigd. De zaak zorgt al een tijd voor commotie in Groot-Brittannië. Het weer, het koelt flink af met minima van iets boven het vriespunt in het oosten tot 5 graden aan zee met plaatselijk kans op vorst aan de grond. Overdag eerst koud met wolkenvelden, in het noorden kans op een spat regen, later geregeld zon en weinig wind, het wordt een graad of 15.